Het feest in Hoek van Holland, dat komende zondag precies een jaar na de strandrellen is gepland, gaat gewoon door. De organisator van het Ministry of Beach feest ziet geen mogelijkheid om het op een ander tijdstip te houden, zegt de gemeente Rotterdam. Politiebonden noemden het vorige week bizar en bezopen om op het strand van Hoek van Holland een feest te houden op dezelfde datum als Sunset Grooves, dat vorig jaar volledig uit de land liep. Ook de gemeente vindt het tijdstip ongelukkig, maar kon de organisator niet op andere gedachten brengen. Het feest van komende zondag is overigens besloten in tegenstelling tot dat van vorig jaar. Mogen maximaal duizend bezoekers binnen. Egon zegt dat de Europese Commissie definitief goedkeuring geeft aan de staatssteun die het bedrijf heeft gekregen. In december 2008 kreeg Egon een kapitaalinjectie van de Nederlandse staat van 3 miljard. De Europese Commissie had eerst nogal wat bedenkingen tegen de staatssteun. Nu Egon de terugbetaling aan de Nederlandse staat goed heeft geregeld, zijn alle problemen opgelost. Door premies betaalt Egon van de 3 miljard staatssteun 4 miljard terug. In de Afghaanse provincie Uruzgan is een aanslag gepleegd op de Timo-school. Die school is gebouwd na een inzamelingsactie door de familie van Timo Smeehuizen. Militair van 20 die in 2007 in Uruzgan sneuvelde. Een paar lokalen van de school en het gebouw waar de administratie zit zijn zwaar beschadigd. De Timo-school was net dit voorjaar begonnen. Ongeveer 250 kinderen volgen daar basisonderwijs. Wielrenner Ricardo Rico gaat per direct voor de Nederlandse ploeg Vacan Soleil rijden. Hij heeft een contract voor anderhalf jaar getekend. In de Tour van 2008 werd Rico betrapt op de Ebel variant Sierra. Dit voorjaar maakte hij zijn rentree na een schorsing van 18 maanden. Rico reed voor een kleine Italiaanse ploeg, maar hij heeft zijn contract afgekocht omdat hij weer in grotere koersen wil rijden. Het weer vanuit het zuidwesten droog en ongeveer 20 graden. Morgen eerst wat regen, later zon en ook dan een graad